Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een aanrijding in het Brabantse Sint-Oedenrode zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten samen op een scooter die werd aangereden door een automobilist. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de twee te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De automobilist is gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De toedracht van het ongeluk in sint Oedenrode is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De premier van Luxemburg heeft financiële steun beloofd aan mensen van wie hun huis beschadigd is geraakt of is verwoest door de tornado van afgelopen vrijdagavond. 314 woningen zijn beschadigd en zo'n 80 woningen onbewoonbaar. Slachtoffers kunnen op korte termijn via een speciaal formulier op de site van de regering om hulp vragen. Door de tornado in het zuiden van Luxemburg vielen vrijdag 19 gewonden en twee van hen liggen nog in het ziekenhuis. Bij een brand in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn vijf kinderen omgekomen. Het vuur brak uit in een pand waar een kinderopvangcentrum gevestigd was. Een zesde slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk gaat het om de eigenaar van de opvang. De kinderen zijn tussen de acht maanden en zeven jaar oud. Over de oorzaak van de brand in Pennsylvania is nog niets bekend. De eerste 50 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen zijn losgelaten in een klein natuurpark in Wit-Rusland. De dieren gaan nu eerst een maand in quarantaine. Daarna worden ze vrijgelaten in een uitgestrekt woud ten westen van Minsk. 100 andere koninkpaarden worden de komende weken vanuit Flevoland overgevlogen. De provincie besloot vorig jaar het aantal paarden in de Oostvaardersplassen terug te brengen. Het weer vannacht koelt het af tot een graad of 14.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 all over again Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe you'll be coming over again And I'll have to get over you all over again I guess I could try hypnotherapy I gotta rewire this brain can't even go on the internet without even checking your name.